Volgens beide landen komen er snel weer nieuwe gesprekken. Eerder hield de Russische president Poetin een televisietoespraak. Correspondent Geert Groot-Koerkamp heeft meegeluisterd, maar hoorde niet echt verrassende dingen. Eh, hij heeft toch gezegd dat opnieuw eh, dat de Oekraïense strijd of de, de tegenstanders van Rusland in deze strijd, dat dat uh, neonazies en nationalisten zijn. Hij zegt dat die, eh, ook dat die duizenden mensen in gijzeling houden, inclusief ook eh, buitenlandse studenten, zei Poetin. En Poetin beloofde ook dat de familie van omgekomen en gewonde Russische militairen financiële steun krijgt. En door de steeds hogere olieprijzen schiet de benzineprijs ook weer verder omhoog. De gemiddelde adviesprijs voor 1 liter euro 95 benzine stijgt morgen met 4 cent naar 2,31 euro. Door de oorlog van Rusland en Oekraïne is de benzineprijs in één week tijd al 10 cent duurder geworden. Op de A16 regende het eerder deze week bankbiljetten. Dat gebeurde nadat twee mensen in een auto werden achtervolgd door de politie. De, twee verdacht, de, de verdachten werden later opgepakt. In de auto werd nog een pakket van 24.000 euro cash gevonden. Ondertussen is het gestrooide geld door de agenten opgeruimd. En weer fit worden na vier dagen carnaval. Veel mensen proberen dat in de sportschool, maar eigenlijk is dat helemaal geen goed plan, zegt deze trainer. Wat heel belangrijk is nu na de carnaval om juist niet meteen vol erin te vliegen. Ja, dus je lichaam is toch een beetje in herstelmodus, dus eh, rustig aan beginnen. Toch heeft hij nog wel wat tips om over die kater heen te komen. De ultieme anti oefening. Ik denk, wat, wat, eh, zoek de buitenlucht op. Ga lekker naar buiten, doe je loopschoenen aan, ga een stuk fietsen. Zoek de zuurstof op. Ga de bossen in, onthaast en eh, geef je, geef je lichaam eventjes eh, de nodige portie zuurstof. Het weer vanavond en vannacht kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw lekker zonnig, wel iets meer wind en het wordt een graadje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat nog via de voorknopend Kooimeer 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 Want dit komt er ook op te staan. Dit is alweer de derde single van Francis Album Blake nummer dat heet On Darkness. En ik vind hem gruwelijk goed. zeker ook in het licht van de actualiteit. Past hij? zeker, dit, dit nummer. Frans de Blaak is degene die achter Francis Alban Blake huist en schuilt. Maar op een gegeven moment heeft de filosoof of beter gezegd muzikale filosoof met een poëtische inslag besloten om vrijwillig ergens van deze aardkloot te vertrekken. Tenminste, hij wil gewoon eh, niet gevonden worden omdat hij eh, eh, een beetje moeite had met het leven zoals het nu aan de gang is. Maar had wel een aantal muzikale dingen achtergelaten. En dat was de reden voor Frank Bond. omdat allemaal opnieuw eh, een beetje te gaan catalogiseren. En daar is dan dit eh, zo'n beetje uitgekomen. Voor de mensen die eh, nu op een gegeven moment een beetje zitten te kijken... die denken van, hé, hey, er gebeurt ook nog wat op televisie. Klopt, dat, dat doen wij ook als er hier live optreden is, eh, dan eh, gebruiken we ook het eh, tv-kanaal. En, dat kan ik ook met enige gepaste trots zeggen... het is niet alleen Ziggo die ons doorprikt. Nee, we hebben ook nog tegenwoordig het KPN-kanaal voor onze rekening. Eh, eh, tenminste, gekregen. Eh, KPN geeft ook het signaal van deze fijne omroep door. Als je op tv zit te kijken is het kanaaltje 1367. En op de radio is het 1067. En voor Ziggo geldt ZFM TV kanaal 40. En anders op de radio tussen haakjes 1915. Dus 1915 of 915. Dat is het, eh, wat ik even moet doorgeven, ehm, want anders krijg ik ruzie met de penningmeester. En eh, die uh, was daarmee bezig geweest. Dus bij deze heb ik dat gedaan. dat is dan even meteen het, het één. Nou weet ik niet of de heren al een beetje op weg zijn, op stoom zijn... en of ze nogal klaar zijn. Volgens mij niet. Nee, ik zie een hoofdschuddende Marcus van Dam. Nou, dan gaan we nog eventjes door. Um, dat, eh, dan hebben we nog eh, genoeg dingen om te kunnen laten horen. Bijvoorbeeld deze van Panda Noir, Want dat is het laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. Ze moeten bekend zijn van Melle. Want Panda Noir dat zegt hem alles. Drunk is de nieuwe single. is eh, weer geschreven door Dick Zinnige. Eh, maar hij eh, voert de muzikale arrangementen eromheen uit. Tobias Bader. En hij zingt het ook nog, dit keer ook samen met iemand. Uh, Brad Maldau was ook die andere stem die je erbij hebt kunnen horen. En Tobias Bader is ook een eh, van de mensen die hier twee keer toe in eh, de, studio's studio is eh, geweest. Dus ehm, hij is ook langs geweest. straks gaan wij luisteren en kijken naar Mellen. Want ja, kijken dat kan op meerdere manieren hier in antwoord op het tv-kanaal. Want eh, we hebben eh, hier ook eh, het tv-kanaal. Ehm, en dat is dan een stukje visual radio, om het even netjes te zeggen. En daarbij hebben we ook nog YouTube, oftewel Jij Buis. Dat hebben we ook. En dat, dat zijn eventjes de huishoudelijke mededelingen. Dat zo dadelijk. Nu weer even muziek. En dat is het nieuwe single en het nieuwe materiaal. Of het meest recente materiaal, want vorige week heeft ze het uitgebracht eigenlijk alweer bijna twee weken terug. Elena May met Uncomfortably New. What do you mean when some old news, why do I keep staring at the ground and hope he'll swallow me up? What is meant by not making it, why is something good when it's a certain brand and status is a thing, and others decide your worth? feels uncomfortable. Everything feels uncomfortable. Everything feels uncomfortable when you are. En mee was dat met Uncomfortably New. Ehm, ik zit eh, trouwens even het nieuwsbericht... Eh, waar wij eh, de komst van Melle hebben aangekondigd op onze eigen website. Want ja, die hebben we ook. www.altfm.nl en in dat nieuwsbericht heb ik ook nog eh, gelijk die uitzending eh, die eh, Melle toen deed. alleen Melle heeft nu een t-shirt aan, maar daar had hij een soortement van grijs dingetje. Maar ik zit dat beeld te bekijken en ik denk, verdomme, ik heb hetzelfde truitje aan als op 28 februari 2020. En nou, ja, <laughs> het is niet te geloven. het is gewoon echt heel bizar. Maar goed, Melle, welkom en fijn dat je er weer bent. Ja, thanks. Want er is in die tijd wel alle Jezus veel gebeurd, hè? Zeker, ja. Heel veel gebeurd. Ja, heel veel ehm, eh, nieuwe muziek. Ja, eh, eh, want in de tijd dat wij elkaar spraken... toen was je geloof ik bezig met je tweede EP. Ja, klopt. Ja, want je had één EP had je al af. Ja. Ehm, en nu ben je bezig met When the Night is Full of Spice. Ja, dat is de derde alweer. Derde EP <laughs> ondertussen. Ja. En die komt 22 april uit. Ja. En daar heb ik natuurlijk net de laatste, laatste losse single van uitgebracht. How ah. Long. How Long, ja. ja. Eh, even vertellen van wat er eigenlijk eh, allemaal eh, met je gebeurd is. Want ehm, je bent op een gegeven moment eerst bij de Robak, daar wordt geweest in die ja, eh, laten we zeggen, die niet afgemaakte cyclus. Ja. Eh, de, voorrondes werden wel gedaan, maar de finale, dat eh, was nee. uh, helaas pindakaas. En dat heeft nog, ja, dat is, die is nooit verder meer gespeeld. Maar voor de mensen, goed nieuws, Robakda wordt gaat zaterdag weer van start. Dus, Mooi. ja, en daar zat jij ook in, in, die, mhm. in die cyclus. En wat, hoe, hoe is men dan op een gegeven moment toch bij jouw muziek terechtgekomen? Heb je er zelf veel aan gedaan of hoe is dat gegaan? Ja, ik, dat had je natuurlijk de hele corona gebeuren, maar ik heb toen nog wel veel eh, solo opgetreden ook. En op een gegeven moment bracht ik een liedje uit, On The Road. En mhm, die mhm. was toen ook wel uit toen ik hier, toen ik hier was. Ja. Eh, en die werd lekker veel geluisterd. En ehm, op een gegeven moment werden we ook een beetje op de radio gedraaid. En eh, dat is vooral heel lekker gaan lopen. Dus eigenlijk online en op de radio is alles een stuk beter uh, gegaan. Ja. En ehm, ja, dan heb je alleen nog het live aspect. Maar goed, daar is iedereen al mee te ja Dus eigenlijk gaat het gewoon heel goed. Ja, want de radio was natuurlijk wel een eh, prettig, eh, prettige uitkomst. En zeker als je dan op de landelijke radio. Want uh, laten we zeggen, je bent twee keer bij Giel Belen geweest. Twee keer bij Giel en ook nog eind van de zomer een keer bij Leo Blokhuis geweest. Ook bij, nog. Jan Willem. Ja, het was echt... Ja, Jan Willem ook nog. Ja, ja. Ja, Je, ben, je hebt ze bijna allemaal gehad. Bijna allemaal afgetikt <laughs> daar, ja. Ja, nou ja, goed. Leo Blokhuis is ja, daar zitten ook mensen die wij hier eh, hebben. Paul Bont eh, bijvoorbeeld, eh, Ruud Houweling is er geweest. Nou ja, dat, dat zijn toch mensen die, die ook daar nog wel eens op duiken. Dus, dus, dus, in dat opzicht zit je wel in goed gezelschap. Ja, precies. Ehm, en de ochtendshow is, ja, dat is jouw muziek uitstekend voor geschikt, denk ik. Dus, dat denk ik ook. Ehm, <laughs> maar goed, je zegt het al, bezig met, met de EP. hoe, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ehm, ja, het is bijna een jaar geleden al dat ik ermee ben begonnen met mhm. het hele proces. Ja. En dat duurt altijd gewoon heel lang. En er zit ook altijd heel veel tijd tussen een liedje dat af is en een liedje dat wordt uitgebracht. Mhm. Eh, want je hebt helemaal promotieverhaal en alles zit er nog, zit er nog bij. Dus eh, de muziek is al zeker een half jaar echt af. Ehm, maar we moesten nog even wachten met het uh, releasen. Oké. Ehm, goed, dus dat is even het eh, verhaal. En hij komt dus 22 april komt hij uit. Gaat, zit er ook een release show bij? Of ja, zeker. In uh, Bitterzoet, Amsterdam. Bitterzoet, dat is een hele leuke zaal. Heel leuke zaal. Ja, ja het is eh, heel makkelijk te vinden voor de mensen die denken van... Hoe kom je er? Gewoon centraal station uitstappen, recht doorlopen. En, dan zie je het geloof ik uh, 200, 300 meter eh, voor je uit. En dan is het rechts in ja, precies. Spui, geloof ik, het, eh, de Spuistraat. Dat zou best kunnen, ja. daar, zit het. Ja, ik ben er een paar keer geweest, dus ik weet eh, waar het is. Ehm, we gaan nog even één nummer draaien. En dan nodig ik je uit om, om daar te gaan zitten. vorige week hebben we, niet vorige week, twee weken terug... hebben we iets gedraaid van een Grunningse band. Solitary Zebra heet de band. Eh, dat nummer heet uh, Band. Maar ze hebben er gelijk ook meteen nog eens twee extra singles bij gedaan. En die zijn onder eh, Spotify te vinden bij Not The Same. En daarvan draaien we dan ook heel fijn het titelnummer van Solitary Zebra. In this night we're moving on. At this hour we'll get it done. every bit of you and me takes the spin of destiny. not the same anymore. Sparkles become flames. was hem Solitary Zebra met uh, Not The Same. We gaan uh, eventjes eh, naar de plek waar Melle nu zit om te spelen. Dat is, klinkt altijd ietsje anders. Ehm, en hij gaat gelijk meteen beginnen met de single die hij niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Maar nou in een akoestisch jasje, gewoon in onze eigen versie. How I Long. disarmed again I need protection I fear myself concentrate on my reflection I see that I don't fit my skin was dit eh, de nieuwe single, eh, of de laatste single van eh, Bella. Dan komt een nummer wat hij nog niet eerder heeft uitgebracht. Maar die hij voor ons nu gaat spelen. En dat nummer dat heet Clowns and Ghosts. Als ik wel geïnformeerd ben. Zeker. Komt-ie. fly over your head Dreams of a lonely girl that's lost at sea Just put your thoughts inside my hands And let go, cause I'll the night to clear your head And put your heart inside a hollow tree The darkness fills you up instead So just fly on with the night to close my eyes. So just lay your head upon my forget about the dreams that you had The morning sun will rise again And wake you from this sleep that's ever beleefd. Het is een heel mooi, mooie song. Ja, nee, ik, eh, <laughs> kom er nog eh, bij je op eh, terug. Maar eerst gaan we nog even één song doen. En dan doen we het volgende blokje. Meteen hierna alweer dus. Ehm, en dat is deze van Fabiana Dammers. Want zij is jarig vandaag. Viert haar 37e verjaardag. En een van de nummers die ze onder andere ook hier heeft gespeeld...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 Tenminste, laten we eerst maar beginnen met de eerste van, van het blokje het van wordt, twee. Already Home. Zo ga ik een beetje de, de aankomende EP af. Ja, ja, ja. Already Home had je al uitgebracht. Ja, dus, Already eh, Home eh, was een single daarvan. Dus die komt ook op de EP nog. Maar ja, dat is natuurlijk al uit. Eh, ik ben benieuwd hoe die weer akoestisch gaat klinken. Dus hier is die. Bellen met Already Home. another day is ending But tomorrow is already on my troubled mind If only I could stall the time Last night I was dreaming of a future And I saw us in a different life But morning now if we can't be thankful and follow Didn't wanna be myself, but I inderdaad een van de singles die we hier hebben gehad. Eh, Already Home. Yes. Ja, dan hebben we nog eh, een eh, tweede nummer van dit blokje van twee. Ook een single zeker? Ook een single, ja. Ah. En dan kan je al bijna raden welke het is, want dat is namelijk Run Run. Die was ja. over. Ja, die heb je ook al gebracht. Dus, ja, <laughs> Oh, <laughs> dan komt die. All right. moving slowly through the mess she made She was on the edge of breaking down But I knew she was nothing like the rest of them Old habits disappeared with me around Oh darling, wave to me take me home Release me from the ground that pulls me down The tables have turned, I can take another step While she flies, I cry Thanks. Dat is even de vraag eh, wat je nog eh, gaat eh, spelen. Want ik wil nog, ik wil nog even een stukje van je draaien. Cool. Ja, maar ik weet, eh, welke wil je nog gaan spelen? Ik was een plan eh, On The Road en nog een hele nieuwe. Kijk, eh, dan moet ik die On The Road dus skippen. <laughs> ook dus... Je kan die ook draaien en dan verzin ik nu even iets anders. Oké, nou, dan, dan ga, ik, ga ik dat doen. Want, dat vind ik eigenlijk best wel een prettig nummer... om even zo dadelijk te laten horen. Cool. Ehm, dan zet ik even dat, dat weg. Want dan, dan horen we Mellen weer ergens op de achtergrond. Dat is nu even niet de bedoeling. Ehm, zit ik even te zoeken. Ja, dat is, was eh, heel erg fijn. Eh, dat alfabet dat staat dan ook weer even niet uh, 1, 2, 3 bij me. Uh, waarbij ik dan op een gegeven moment... Ja, dan moet ik... Het is heel leuk. Dit is heel leuk als je dat niet allemaal helemaal <laughs> klaar, klaar hebt staan. nee, dit is niet goed. hier moet ik zijn. En dan moet ik eventjes deze erbij pakken. Want anders dan gaat het niet lukken. Um, zijn er nog eh, allerlei andere zaken nog eh, rondom... Oh ja, tuurlijk. Eh, want ik zei net uh, dat Mella natuurlijk een van de mensen is... die bij die Rob Akda wordt betrokken is. Maar de Rob Akda wordt is ook weer bezig om dat allemaal weer een beetje opnieuw eh, in de stijgers eh, te zetten. Want er is eh, nieuws daarover te melden. Want als het goed is, komen ze komende zaterdag al met een, met een nachteditie. En wat gaat daar eigenlijk allemaal gebeuren? dat is deze zaterdag. Het zijn er vijf, die, nee vier, vier stuks. Eén ervan is een bekende uit de Waterland Popprijs. Dat is KVBA dat zeg ik dan eventjes op zijn Nederlands. Maar het zal wel KVBA wezen. Ehm, want die, eh, die, jongens die heb ik eh, daar ook eh, wel eens gehoord. Tenminste, ik niet. Maar ik heb wel begrepen dat ze daar aan mee hebben gedaan. Uh, Ned Francis, die mag het afsluiten. En Phil Mats is een van de mensen die ook optreedt. En het begint de hele avond met Low edit Sound System. En die beginnen om half negen. En dan is er om eh, tien over half elf is er een juryoverleg. Nou, negen van de tien keer eh, is dat altijd een <laughs> beetje wat, wat uit de hand loopt. Eh, dat, dat, dat kun je dan wel, daar kun je wel op wachten. Dat, dat, nou, Melle heeft er ervaringen mee. Dus die weten dat, dat ze echt niet in 20 minuten tijd klaar zijn. Dat, dat zal nog wel even een bijna wel een half uurtje aanlopen. Goed, eh, die, die hebben ze een beetje verplaatst. Dus 5 maart is de eerste. Dan is er eh, op vrijdag 11 maart is er een, eh, een, een dag voorronde. die, dat is ook een hele, hele fijne, maar goed. daar zitten ook een aantal mensen die, die dan mee gaan doen. Ik heb niet 1, 2, 3 erbij staan wie dat zijn. Maar eh, ik zou bijna zeggen, eh, kijk of op de website eh, van de Rob daar wordt. 11 ehm, maart is dus, dat is al vrij snel. want dat is volgende week vrijdag al. En dan is er gewoon, gewoon een normale voorronde. Nou, dat is in het kort wat er, wat er plaatsvindt. Um, ik dus komende zaterdag zelf er al bij. Maar dan heb ik ook een beetje de pet van 3 voor 12 op. Maar ook deze pet. Dus ik heb gewoon meerdere petten op. En dat eh, is een beetje in het eh, kort eh, van wat er op Akda wordt doet. Nu, tijd voor die single die Melle eerder heeft uitgebracht. Ja, ik vind het gewoon ook prettig als ik de gewone robuuste versie hoor. Want deze heb ik heel veel gedraaid hier bij ZFM. En zeker in de periode dat we dus alleen maar tussen 10 en 12 de uitzendingen deden. On the Road van Melle. I'll lay you to rest in my arms and we will find a way to get ourselves right out of this place. For so long we've been moving against the wind. I think we should get turn ourselves away So you can raise your voice in anger Or just wait till the morning dropping us off on a road where we've never been, doesn't it?